Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het bevrijdingsvuur wordt hardlopend door Nederland verspreid. Om middernacht begon de estafette in Wageningen. Daar werd het bevrijdingsvuur aangestoken door een veteraan van 96 jaar. Onder andere deze hardloper nam het vuur over. Ja, ging op zich best wel goed. Het was wel koud vannacht, dus de spiertjes zijn wat stram. Maar eh, we konden het tempo nog een beetje goed volhouden. We zijn nu nog ook fris. Alhoewel we al 24 uur wakker zijn, maar goed, eh, het gaat nog goed. Het vuur gaat onder meer naar de 14 bevrijdingsfestivals die vandaag door het hele land worden georganiseerd. De overheid heeft 311 miljoen euro op de bankrekening gekregen. Dat komt van KLM, dat voor het eerst een deel van de ontvangen staatssteun heeft afgelost. In coronatijd kreeg de luchtvaartmaatschappij 3,4 miljard euro steun omdat er amper werd gevlogen. Nu het weer goed gaat met de zaken kunnen ze het gaan terugbetalen. Oekraïne heeft veel Russische generaals kunnen doden door tips van Amerika, schrijft de New York Times. Oekraïne zegt dat er twaalf generaals aan het front zijn gesneuveld. De VS leverde onder meer informatie over de locaties van hun hoofdkwartieren. De groepjes Feyenoord-supporters hebben gisteravond gevochten in Marseille. Feyenoord speelt daar vanavond de tweede halve finale van de Conference League tegen Olympique. En Fransen en Nederlanders vielen elkaar aan in de stad. Vijf Fransen en twee Nederlanders zijn opgepakt. Een Feyenoord-fan is gewond geraakt door een steen tegen zijn hoofd. Feyenoord staat er sportief goed voor vanavond. De eerste halve finale werd in Rotterdam gewonnen met 3-2. Toen werden bijna 50 Marseille-fans opgepakt omdat ze liepen te rellen. Het weer, het is echt lekker weer voor een bevrijdingsfestival. Best wel wat zon, bijna overal blijft het droog. Het wordt 16 graden aan zee tot 20 in het zuiden.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 Ik zei, wat ga je doen? Want wij hebben zo'n after met de crew. Je vriendin is oké, okay, schat, neem ze lekker mee. Ik heb een tafel, maar ik fix ze wat twee. En in de weken daarna was alles koek en ei. We hebben ieder weekend weer gedanst. Dus ik neem haar vanavond mee naar mijn favoriete restaurant Het leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas Oh nee Wie had dat gedacht? Want nu is het echt niet meer voor mij Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas Ik ben zo op haar afgeknapt Het allerliefste sta ik op en ben ik weg, doe ik alles op de boven, van met alle respect. Dik altijd man. en ook nog ananas dan. Ze valt door de man, maar aan de andere kant. Zou de smaak ook maar een klein beetje beter zijn? Ging ze vast niet eens op date met mij, dat is dan ook weer zo. Al is het nooit weer zo, ik ga naar buiten. En natuurlijk lieverd iedereen, verdient een tweede kans. Maar jou neem ik nooit meer mee. Naar een restaurant, leek zo jij doet mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas. Oh nee. Wie had dat gedacht? Want nu is het echt niet meer voor mij. Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas. Ik ben zo op haar afgeknapt. Het leek zo perfect en misschien was het dat ook wel. Heb ik me niet een beetje aangesteld? Pizza met ananas is maar die zoete witte wijn die moet van tafel. Het leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas Wie had dat gedacht?